Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Muziekcentrum Tivoli Vre alleen worden gered als de gemeente miljoenen investeert. Het onderzoek is gebleken dat het muziekcentrum financieel niet op eigen benen kan staan. Daarom zou de gemeente Utrecht de huur 1,9 miljoen euro per jaar moeten verlagen. Bovendien zou Tivoli 1 miljoen moeten krijgen om zijn reserves aan te vullen. Het muziekcentrum is in financiële problemen gekomen door nieuwbouw... die tientallen miljoenen euro's duurder is uitgevallen dan begroot. In Istanbul zijn acht mensen gewond geraakt bij een bomaanslag. Een autobom ging af bij de ingang van een kazerne in het oostelijke deel van de stad. Ruiten van gebouwen in de omgeving werden vernield. De autoriteiten hebben nog geen idee wie er achter de aanslag zit. Twee dagen geleden kwamen drie mensen om het leven bij een aanslag in de oostelijk gelegen stad Diyarbakir. De verantwoordelijkheid werd opgeëist door Koerdische opstandelingen. De voorlopig afgezette Braziliaanse president Rousseff zegt dat ze zal vechten voor eerherstel. Ze noemt de afzettingsprocedure die de Senaat tegen haar is begonnen een staatsgreep. Vanochtend stemde een ruime meerderheid van de Senaat voor afzetting van Rousseff... omdat ze zou hebben gesjoemeld met de begroting in aanloop naar de verkiezingen. Het komende halfjaar bekijkt een senaatscommissie of Rousseff echt moet opstappen. Na de eerste bergetappe van de Ronde van Italië is Tom Dumoulin nog steeds leider in het algemeen klassement. Op de slotklim van de zesde etappe pakte Dumoulin zelfs nog flink wat seconden op zijn belangrijkste concurrenten in het algemeen klassement, onder wie topfavoriet Nibali. Steven Kruiswijk deed het ook goed en hij handhaafde zich in de top 5 van het klassement. De etappe werd gewonnen door de Belg Tim Wellens. Het weer, vanmiddag wat stapelwolk alleen in het zuidoosten valt een enkele bui. Morgen wisselen zon en sluierwolken elkaar af. Opnieuw in het zuidoosten dan wat regen. Dan wordt het 16 tot 23 graden. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vooral vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Blarikum en Brugge. En richting Amsterdam tussen Hoevelaak en Eembrugge. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Evening en Deil 9. De A4 daarna richting Amsterdam. Vanaf Den Haag-Zuid tot Zoeterwoude over 10 kilometer. een andere rijrichting vanuit Amsterdam over 19 kilometer... tussen Roelevaar en Sveen en Leidschendam na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. A7 Zaandam-Horen, ook daar een ongeluk. Vanaf Zaandam tot aan Weide-Wormer, 5 kilometer. 25 minuten vertraging. De A9 Alkmaar-Diemen tussen Battenverdorp en de afrit AMC 9... Op de A10 tussen Nieuwendam en Westpoort 7 kilometer. Dat is een kwartier vertraging. Een kapotte auto op de A12 Utrecht-Arnhem. File rijden tussen Bunnik en Maarsbergen. Een ongeluk naar Den Haag op de A12 bij knooppunt Gouwen. Vanaf Nieuwebrug staat een 9 kilometer. A16 Rotterdam-Breda over 11 kilometer tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Klaverpolder. A27 Almere-Utrecht tussen Hilversum en Rijnsweer 10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 Leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering van CFM Jong Zandvoort. Het is vandaag 12 mei. En waar gaan we het vandaag allemaal over hebben? Nou, rond kwart over zes de top 5 games. Rond half zeven het dier van de week met de naam Siep. Om kwart voor zeven het weer en dan om zeven uur hebben we een kleine pauze. Want ik op het nieuws er even tussendoor. Om kwart over zeven de evenement in Zandvoort voor de jeugd. En om half acht de top 5 films. En natuurlijk ook heel veel lekkere muziek. Zo is eh, het nummer wat ik nu ga draaien. Van Broederliefde. dat uh, nummer heet Allaka. Eh, película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 relax. Me and no fella rocket to the alley fresh touch the salt and da da. Pick up the girl them from Cabo, Ghana, Panama, Suriname, Curacao. Yeah, me want a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 inskorten. Oh God, I like the way you do it, my belly. en mijn shirt van La kaka, a la kaka. Wat doen we vandaag? En ik raak je bak aan. Dus je neem je legging mee. Ik wil dat je even shake, that I'm so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 blijft het toch een lekker nummer. Me, Myself en I, g e samen met Baby Rexa. Ja, het is inmiddels alweer tijd voor de top 5 games. Nou ja, dan gaan we maar beginnen bij nummer 5. Op nummer 5 staat Uncharted 4. En op nummer 4 staat Quantum Break. Op nummer 3 Far Cry Primal. Op het nummer 2 staat Dark Souls 3. Goed, spannende muziekje heb je er weer. Wat zal er op nummer 1 staan? Hij staat sowieso al drie weken op 1. En dat is The Division. Wij gaan verder met de muziek. Dit is uh, Sia samen met Jean Paul. Cheap Trills. Get with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 yourself get out of control. Baby,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 What, I, You Did Last Summer van Shawn Mendes. Het is inmiddels alweer half zeven. Tijd voor het dier van de week met de naam Siep. Sipi is een leuke vrolijke kater van uh, eh, 6 jaar. Het bijzondere aan Sipi is dat hij maar drie poten heeft. Ehm, hij heeft hier zelf geen last van, al loopt hij natuurlijk wat minder snel. Siep is gewend om met mooi weer lekker naar buiten te gaan. Met nadruk op mooi weer, want voor kou en regen houdt hij niet. Dan blijft hij liever lekker binnen. Een gezellige knuffelkont die graag op schoot ligt en aan kinderen gewend is. Hier in de opvang doet hij eh, eh, eh, doet hij niet leuk naar andere katten. Hij heeft dus liever het rijk alleen. Bent u nu eh, geïnteresseerd in siep? Ga dan even naar Dierenthuis Kennemerland aan de Keesomstraat 5 in Zandvoort. Of bel ze even op 023 571 3888. 023 571 3888. En we gaan naar een nieuw nummer luisteren. Speeding Cars. En ja,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 de energy blijft die. We, we, we, we kennen geen spijt meer.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 turn back time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 turn back time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 pretend, used to play pretend, bunny. We used to play wake up, you need the money. Used to play used to play bunny. We used to play wake up, you need the money. Used to play give the You're the stressed out for 21 Pilots. And then we fly far away. Het is tijd voor het weerbericht. weerbericht. Vrijdag is het nog prima weer met flinke zonnige perioden. De wind draait geleidelijk naar noord tot noordoost. En de temperatuur blijft steken bij een graad of 19. In het weekend schijnt geregeld de zon, maar er is ook een buienkans. De wind waait stevig uit het noordwesten en de temperatuur is fors lager. Zowel zaterdag als zondag wordt het niet veel warmer dan 11 graden. En als je dat vergelijkt met wat we nu hebben, dan nou scheelt het wel een jasje. En is het gewoon koud. Vanaf Pinkster maandag blijft het licht wisselvallig. Maar de temperaturen gaan weer omhoog. Maandag is het 14, daarna 16 eh, tot 17 graden. En dat is dan weer een hele normale temperatuur voor de tijd van het jaar. Wij gaan weer naar de muziek luisteren van... eh. nou, dan moet je even kijken. Uh, van Rieten, Rinse en Repeat.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 En eh, daar zie ik jullie zo meteen. Wat ik nu ga draaien is eh, Banaan Wordless Remix van je broer. Samen met Stafford. Dus even lekker losgaan op dit nummer. En ik spreek jullie dus zometeen weer. heb mijn stoute, stoute, stoute, stoute schoenen aan. Zie me hakken, zie me chappen, jongen, zie me gaan. Ik geen appel, ik geen kiwi, ik wil gaan met die. Ik wil gaan met die. Ik wil gaan met die banaan.